Lars Militsen met het NOS-journaal. Het kabinet gaat voorlopig niet ingrijpen vanwege de stijgende brandstofprijzen. Dat bleek in het Kamerdebat afgelopen dag. Het kabinet wil wachten omdat de oorlog in het Midden-Oosten nog wel eens langer kan duren. Intussen zoekt het kabinet wel uit welke maatregelen er mogelijk zijn. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het voorstel van GroenLinks-PVDA... voor een prijsplafond op benzine en diesel. Andere opties zijn het verlagen van de accijns aan de pomp of een noodfonds. Kinderbeschermingsorganisaties zijn blij dat techbedrijven voor het eerst aansprakelijk zijn gesteld voor verslaving aan social media. Een Amerikaanse jury bepaalde dat Meta en Google een schadevergoeding aan een vrouw moeten betalen. Die zegt dat ze als kind angststoornissen kreeg door de hele dag op Facebook, Instagram en YouTube te zitten. Waarnemers noemen het een historische uitspraak. Mogelijk zullen social media bedrijven hun apps moeten aanpassen om ze minder verslavend te maken. De Verenigde Naties hebben de transatlantische slavenhandel officieel bestempeld als de ernstige misdaad tegen de menselijkheid ooit. Ghana had daarover een resolutie ingediend en 123 landen stemden voor. Nederland onthield zich van stemming. In de resolutie worden landen opgeroepen in gesprek te gaan over herstelbetalingen voor nazaten van tot slaafgemaakten. In Roermond is een gevangene ontsnapt na een bezoek aan het ziekenhuis. Hij ging daar vandoor bij het verlaten van het gebouw. Het gebeurde afgelopen vrijdag. De man is nog altijd niet opgepakt. Volgens justitie vormt hij geen gevaar voor de omgeving. Vrijdag ontsnapte ook een gevangene in Utrecht, ook bij een ziekenhuisbezoek. Hij pakte daarbij een vuurwapen af van een van zijn beveiligers.